Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een spookrijder op de A16 bij Prinsenbeek... zijn drie mensen om het leven gekomen. Ook zijn drie personen gewond geraakt. Daarnaast zou er een hond zijn omgekomen. Volgens de politie kwam de spookrijder rond middernacht... in aanrijding met een ander voertuig. Politie, ambulance en brandweer zijn ter plekke... net als een traumahelikopter. De snelweg is in beide richtingen afgesloten. Verkeersspecialisten van de politie doen onderzoek naar het ongeval... Hoe lang de A16 dicht blijft is nog onduidelijk. In het oosten van Congo zijn zeker tien mensen omgekomen bij een bomaanslag op een kerk. Ook zijn er tientallen gewonden. Volgens het leger zit de rebellengroep ADF achter de aanslag. De groep heeft banden met de Islamitische Staat. Die heeft inmiddels de verantwoordelijkheid opgeëist. Na de aanslag is iemand uit Kenia aangehouden. Het oosten van Congo wordt al tientallen jaren geteisterd door geweld. In het gebied strijden meer dan 100 gewapende groepen om de macht. Oekraïne kan binnenkort meer zware wapens verwachten uit westerse landen. Dat zegt NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg in een interview met een Duitse krant. De oorlog is volgens Stoltenberg in een cruciaal stadium. Daarom zijn de leveranties van zware wapens belangrijk. Dit weekend werd bekend dat het Verenigd Koninkrijk 14 tanks stuurt. Deze week praten tientallen westerse landen over de militaire steun aan Oekraïne. Biljarter Dick Jaspers is opnieuw Nederlands kampioen drie banden. Jaspers won de finale in Berlicum met 5-2 van Jean-Paul de Bruin. Hij mag zich voor de 22e keer de beste van Nederland noemen. Dick Jaspers werd ook vijf keer wereldkampioen drie banden. Dan nog het weer. Hier en daar nog een bui. Vanuit het zuiden wordt het droger. Het is 2 tot 4 graden. Overdag bewolking. Vanuit het zuiden gaat het lang regenen.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 out to carve. He can't rewrite the aggro of my fury heart. I wait on mountain tops in Paris, going to power, Maria to turn. I'll dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head, head, head. Like Jesus said, I'm gonna dance, dance, dance with my hands above my head, hands together, forgive him.